10 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn vandaag 130 mensen opgepakt tijdens rellen, onder meer in Parijs. Daar was het op en rond de Champs-Élysées onrustig. De politie zette traangas en waterkanonnen in tegen demonstranten van de zogenoemde witte hesjes. Die voeren al weken actie in Frankrijk tegen de gestegen brandstofprijzen door hogere accijnzen. Alleen al in Parijs werden 40 demonstranten opgepakt, 20 mensen raakten gewond. Ook in andere Franse steden en op tolwegen werd opnieuw actie gevoerd. Volgens de Franse autoriteiten waren in heel Frankrijk ruim 100.000 mensen op de been. In Oeganda is een boot gekapseist op het Victoriameer. Zeker tien mensen hebben dat niet overleefd. Een stuk of veertig opvarenden zijn uit het water gered. In het scheepswrak onder water wordt nu nog gezocht naar slachtoffers. Het is namelijk niet duidelijk hoeveel mensen er precies aan boord waren. Het Victoriameer is berucht om de vele scheepsrampen. De Britse regisseur Nicholas Roke is overleden. Als cameraman en cameraregisseur werkte hij mee aan de filmklassieker Lawrence of Arabia. In de jaren 70 had hij succes met de thriller Don't Look Now... en de science fiction film The Man Who Fell to Earth... met David Bowie in de hoofdrol. Nicholas Roke was 90 jaar. En in Argentinië is de spelersbus van Boca Juniors aangevallen door fans van aardrival River Plate. De ramen van de bus gingen kapot door het geweld. Het traangas dat de politie gebruikte kwam daardoor in de bus terecht. Een aantal spelers had daar zo'n last van dat de voetbalwedstrijd met zeker twee uur is uitgesteld. En ook zou een speler glassplinters in zijn oog hebben gekregen. En Boca en River spelen vanavond de tweede wedstrijd van de finale van de Copa Libertadores, zeg maar de Zuid-Amerikaanse Champions League. Het eerste duel van de zogenaamde Super Classico eindigde in 2-2. Het weer dan nog verspreidt over het land wat regen. In het oosten van Drenthe en Overijssel mogelijk wat natte sneeuw. Vannacht koelt het af tot 1 tot 4 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen bewolkt en op sommige plaatsen druilerig. Het wordt dan ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal.